Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot zeker 227. Honderden mensen zijn gewond geraakt of worden vermist. Volgens premier Henry zijn sommige dorpen in het zuiden van het land verwoest... en worden de ziekenhuizen overspoeld met gewonden. De beving had een kracht van 7,2. Daarna waren er nog twee stevige naschokken. De premier heeft een noodtoestand uitgeroepen. Komende maandag trekt naar verwachting ook nog een tropische storm over het getroffen gebied. In Afghanistan lijken de Taliban weer een belangrijke stad te hebben veroverd. Het gaat om Mazar-i-Sharif, de enige stad in het noorden waar het Afghaanse leger nog de baas was. Volgens het hoofd van de Provinciale Raad is er nauwelijks gevochten... en hebben de regeringstroepen hun wapens achtergelaten. Ze zouden naar Oezbekistan zijn gevlucht. De Taliban komen ook steeds dichter bij Kabul. Er wordt gevochten om een stad 50 kilometer van de hoofdstad. Vandaag heeft premier Rutte weer overleg gehad over de situatie in Afghanistan. Volgens hem wordt alles in werking gesteld om de veiligheid van ambassademedewerkers en tolken te waarborgen. Denzel Dumfries verlaat PSV voor Inter Milaan. De verdediger heeft een contract getekend voor vier jaar. PSV krijgt naar verluid 15 miljoen euro voor de Oranje International. Dumfries maakte afgelopen EK indruk met twee doelpunten en goed spel. In de eredivisie heeft Ajax met speelsgemak gewonnen van promovendus NEC. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-0. De Amsterdammers vierden dat het stadion precies 25 jaar geleden in gebruik werd genomen. Eerder op de avond won Fortuna Sittard met 2-1 van FC Twente. PSV pakte de winst in Almelo. Tegen Heracles werd het 2-0. En AZ verloor uit met 1-0 van RKC Waalwijk. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14.